Brandsen met het NOS Journaal. De Hogeschool Rotterdam laat leerlingen en docenten onderzoeken op tuberculose. Bij een student en een oud-student is TBC geconstateerd. De student die nog niet is afgestudeerd heeft de besmettelijke vorm van de infectieziekte. 26 klasgenoten en docenten van hem op de locatie Kralingse Zoom worden direct onderzocht. Later worden 740 studenten en docenten van de Hogeschool Rotterdam gecontroleerd op TBC. De GGD wil ook 200 oud-studenten zien. Burgemeester Depla van Heerlen laat onderzoeken of de dood van het zevenjarige jongetje Papillon voorkomen had kunnen worden. De jongen werd gisteren doodgevonden in het appartement in Heerlen waar hij met zijn moeder woonde. Vermoed wordt dat zij hem om het leven heeft gebracht. De moeder heeft psychische problemen, ze zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De brand die gisteren uitbrak in een zorgcentrum in Renen is ontstaan door een sigaret, denkt de politie. Bij de brand in zorgcentrum De Tollekamp kwam een man van 88 om het leven. Volgens de politie ontstond het vuur nadat hij onwel was geworden. Hij had op dat moment een brandende sigaret in zijn hand. Bij de brand in Renen raakte een andere bewoner licht gewond. Sinds 4 uur rijden de meeste treinen rond Utrecht weer volgens schema. Volgens de NS moeten reizigers op een paar trajecten nog wel rekening houden met vertragingen. Door een kapotte bovenleiding was het treinverkeer van en naar Utrecht vandaag ernstig ontregeld. De UEFA roept Feyenoord ter verantwoording voor het wangedrag van de supporters tijdens de wedstrijd tegen AS Roma in de Kuip. De Europese Voetbalbond verwijt de club racistisch gedrag van de fans en het gooien van voorwerpen op het veld. Feyenoord verloor de Europa League wedstrijd met 2-1 en was daarmee uitgeschakeld. Het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. En komende nacht is het op de meeste plaatsen droog. Er zijn opklaringen, de wind neemt af en het koelt af naar 4 tot 1 graden.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 A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Maars en Nieuwegein 5. Daar komt er een gestrande vrachtwagen. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A4 richting Amsterdam bij Knopend Prins Klausplein 3. En richting Den Haag bij Zoetewoudendorp ook 3 kilometer. A6 richting Lelystad bij Lelystad 3 kilometer. A12 Den Haag naar Utrecht bij Zoetermeer 3. Verderop richting Arnhem bij Knopend Baandenbroek 5 kilometer. En richting Den Haag Haag. Daar staat tussen knooppunt Lunet en de Meer 3 kilometer en verderop 10 kilometer tussen Nieuwebrug en Zevenhuizen. A13 richting Rotterdam tussen Delft-Noord en de Afritberken Roodreis 7. A15 in de richting Europort, daar staat 3 kilometer bij Spijkenisse. A16 richting Breda op de parallelrijbaan tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 9. A20 richting Gouda bij Moordrecht 5 kilometer. A27 van Utrecht richting Almere bij Beeldhoven 4. En op de rijbaan richting Gorkum tussen knooppunt Lunette en Hagenstein 3 kilometer. En verderop nog eens een keertje bij Noordloos 3. En ook 3 kilometer voor de brug Gorkum. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zack Brown brengt de moderne sound waarin je real country terug hoort. Homegrown is de song die zij vertolkte. Drinking Class is van Lee Bryce en tot slot is Tim McGraw te gast met Shotgun Rider. We're up when the rooster crows. Clock in when the whistle blows eight hours ticking slow. And then tomorrow we'll do it all over again. I'm a member of a blue collar crowd going's tough. Push back on push and shove. Knock us down, we'll get back up again and again.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 Dit is het favoriete album van de maand. We nemen afscheid van de actuele country charts en gaan over naar het album van de maand. The Medicine Show is een conceptplaat van Frederik Spicht... waarvan de titel verwijst naar rondreizende gezelschappen uit het Oude Westen. Ze laat vooral zelfgeschreven liedjes horen die losjes gerelateerd zijn aan het overkoepelende thema. Albumopener The Madison Show opent het tendoek van dit conceptalbum. In hillbilly-stijl met opzwepende banjo van Janos Kolen en Spicht die ons bezingt wie en wat we allemaal kunnen verwachten van dit rondreizende theater. Ladies and gentlemen, come and see this feast of fun. The Madison Show, the Madison Show. Ladies and gentlemen, see this feast of fun. The medicine show, the medicine show is on. There's lights in the mountain. You can hear the donkeys bray. you suffering from mental cheddar, aching stomach, liver, gallbladder. Dr. Quack's tonic will make you feel better. Never Didn't Love You is de tweede single van het album Crazy Enough van de Canadees Bobby Wills en het is tevens zijn lievelingssong. my car. I always loved the way you made me feel big and strong, open and a if I never told op dit station. Kees de Haan met countrymuziek voor iedereen. Ik maak een sprongetje, want van Merle Haggard kan ik wel een act van het jaar maken.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 I'll probably never see you eye to eye again. This letter's meant to be my last farewell. But you need to understand I'm nearly crazy. You need to know my life has gone to hell. Write me back and tell me why it ended. Send a letter that I can show my heart. I'll be somewhere between I love you and what you're feeling now. Looking for a place to fall apart. Looking for a place to fall apart. Trying to find a place that I can leave my heart. I need to be somewhere hiding when I feel teardrops start. Looking for a place to fall apart. I can't seem to justify you're leaving me. I'm bewildered as to how it all came down. I thought everything was fine till your phone call. The call that turned my world around. Send me word and tell me why it ended. I need some final proof show my heart. I'll be somewhere between I love you and what you're feeling now. Looking for a place to fall apart. looking for a place to fall apart. Looking for a place to fall apart. Trying to find a place that I can leave my heart. I need to be somewhere hiding when I feel the teardrops start. Looking for a place. Gretchen Peters' Hello Cruel World uit 2012 werd overladen met lofuitingen en uitgeroepen tot één van haar meesterwerken. Met Blackbirds gaat ze met hetzelfde elan verder. Ze kroont zich met het nieuwe album tot een van de dapperste en creatiefste singer-songwriters van haar generatie. Die het aandurft van door vrouwen onbesproken en moeilijke onderwerpen recht in de ogen te kijken en te bundelen in haar songs. Knap klinkt de romantische in duet met Jimmy LaFave gezongen Rootsie kampvuurbelade When You Coming Home. ships they sail, some old ships they sink. Cause you got a bottle, don't mean you have to drink. When you coming home, baby, when you coming back to your girl. I've been on the east side, waiting for your call, and I've been work at all. Our pipes are freezing. My key don't fit the door. Crossroads. Kees de Haan. Ashes of Love is geschreven door Jack en Jim Englin en Johnny Wright. De eerste versie die ik ken stamt uit 1951 en is van Johnny en Jack. Daarna kwamen de versies van Kitty Wells en Johnny Wright in 1968, Don Gibson in 1968 en Dickie Lee in 1972. En daarna zouden er nog vele volgen. Nu Johnny en Jack en straks in het tweede uur één van de meest recente versies. let's stay. Onbekend maakt onbemind, niet voor mij. Ik heb nog nooit gehoord van Madeline Victoria. Ik heb haar debuut in handen gekregen en ben onder de indruk. Ze treedt vooralsnog op in lokale clubs, honky-tonks en bars in Zuid-Texas. Als het aan mij ligt, komt er snel verandering in. Breaking My Heart Again is een prima voorbeeld van Madelines klasse. blokje Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onmisbaar in dit programma. Op 22 februari 2002 overleed popjournalist Jip Golstein in zijn slaap aan de gevolgen van een hartaanval. Jip Golstein werd geboren op 2 juli 1945 in Amsterdam en kwam in augustus 1968 in dienst bij de Telegraaf waar hij begon als typist. In september 1969 werd hij leerlingjournalist op de kunstredactie, waarvoor hij tot zijn dood werkzaam bleef. Popmuziek was zijn grote journalistieke liefde. Gedurende zijn carrière interviewde Goldstein meer dan 3000 popsterren. Daarnaast droeg hij de countrymuziek een warm hart toe en schreef een aantal prachtige songs. Jip en Volendammer Spex Hildebrand waren dikke vrienden. Samen met de Living Room Band vertolkt Spex I Survive, een compositie van Spex en Jip. Lana Wolf gun ik alle succes van de wereld. Deze hardwerkende dame heeft met Nashville een fraai product afgeleverd. Good Hearted Woman is de tweede single afkomstig van dat album. Voor CCC Inc. gaan we ver terug in de nederpopgeschiedenis. Ze waren populair in de jaren 70 van de vorige eeuw. Door drukke werkzaamheden van Ernst Jans en Joost Billefante deed de band eind jaren 70 een stapje terug. Waarna in 1984 het album van Beuzekom verscheen. Met daarop een versie van het overbekende Colinda. I cried my heart out Though I didn't know why But I survived Yes, I survived And I've been surviving for a long, long time survive. Yes, I survive. I guess I'll be surviving till the day I die. There's a picture in the family book, a picture her mother took from the bed in which she soon would die. Lord, I remember oh, the tears that I cried, but I survived. Yes, I survived, And I've been surviving for a long, long time. I survived. Yes, I survived. Guess I be surviving till the day I die. Crossroads Kees Daan. Swayze is een moderne variant op de klassieke countrymuziek. Blue-Eyed Girl. headed east. I should have headed west. Should have turned around and leave. Yeah, that might have been best. but I had to start a fight. And I got a night in jail. Yeah, but waiting at the counter when the sun came up was a blue eyed girl with a Chevy truck. ocean county jail. Yeah, when waiting at the counter when the sun came up was a blue eyed girl with a Chevy truck. is het favoriete album van de maand. Precies drie jaar geleden verraste Frederik Spicht, tot dan toe voornamelijk bekend om haar Nederlandstalig repertoire Vriend en Vijand met Land, een Engelstalig album vol countrymuziek. Dit pakte succesvol uit en nu is ze terug met de Medicine Show. Hierop gaat ze verder waar ze gebleven was, maar pakt het nog avontuurlijker uit. Met veel gitaren, banjo's, mandolines, dobro, fiddles en achtergrondzang krijgen de songs precies de juiste sfeer mee. I Won't Cry Anymore. I called the locksmith to change the locks. This is where the sorrow and the heart I called the locksmith to change the locks on every door. So I won't cry no more. I called the doctor to ease my pain. the doctor. Today's the sore. So insanity. I call the Virgin Mary to keep the demons from my door. Ik heb niets meer, het eerste uur zit erop. Ik kan niet zingen, maar Tim McDonald wel. En hij helpt me bij deze afsluiting No More. Blijf luisteren, ik ben zo bij je terug en met nog een heel uur country. picking up the pieces of me down the road. Changing lanes won't see me no more, no more, no more. Bright tail lights cutting through the desolate night. Rear view skies behind me now won't tell me no more, no more, no more, no more, no more looking over my shoulder, kicking my bad habits to the curb, or wishing I could slow down when I'm heading too fast, driving down a Mr.